Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het kabinet zou het experiment met het telen van wiet voor recreatief gebruik moeten uitbreiden. Volgens de commissie die de proef heeft onderzocht is dat een voorwaarde om het experiment te laten slagen. De commissie vindt dat aanzienlijk meer gemeenten in het hele land moeten meedoen met de proef. En als het een succes is, adviseert de commissie om het niet meer af te bouwen zoals het kabinet nu nog van plan is. Het reguleren van de teelt moet ervoor zorgen dat het illegale circuit uiteindelijk verdwijnt. De commissie brengt vandaag haar advies uit. Het aantal terroristische aanslagen in de Europese Unie is vorig jaar gestegen met ruim 60 naar 205. Het aantal doden door terrorisme is gedaald van 142 naar 62. De cijfers staan in de nieuwe terrorisme monitor van de Europese politieorganisatie Europol. Europol constateert dat het aantal jihadistische aanvallen onder de aanslagen is toegenomen en dat de meeste doden vielen bij jihadistische aanslagen, maar dat die aanslagen wel amateuristischer worden. Ze zijn minder grondig voorbereid en uitgevoerd. De meeste aanslagplegers opereren alleen, zijn zogenoemde lone wolves. Volgens Europol is er geen reden om aan te nemen dat de dreiging van jihadistische aanslagen de komende jaren afneemt, ondanks de val van het kalifaat. Vrouwen in Iran mogen bij de wedstrijd straks om 8 uur voor het eerst in bijna 40 jaar in een stadion naar de wedstrijd kijken. De WK-wedstrijd tegen Spanje mogen ze live zien op grote schermen in twee stadions in Teheran. Sinds de islamitische revolutie van 1979 is er een algeheel stadionverbod van kracht voor vrouwen. Ook bij de vorige wedstrijd van Iran waren vrouwen niet welkom in Iraanse stadions waar de wedstrijd te volgen was. Iran won toen met 1-0 van Marokko. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en het gaat regenen. Minimaal liggen rond de 15 graden. Morgen wordt het 15 tot 18 graden. Er valt eerst wat regen. In de loop van de ochtend is er ook...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 gaan we weer uh, u voorzien van heerlijke rustige muziek. Hè, ballads heet dat geloof ik. Hè, ja, easy listening. En jij, hebt ook een ander, jij hebt ook een ander voor ons meegenomen. Ik heb ook en, een en ander meegenomen. Hartstikke in, mooi. Engels, Frans. Eh, Frans ook nog? Ja, ja, ja, Frans gaat mee. Frans gaat ook mee. <laughs> Nou, welkom luisteraars. Ik hoop dat u gaat genieten. En eh, als u verzoekjes heeft, we, zijn staan op Facebook bij de Challenge. Challenge, dat spelt u eh, C CH, A, dubbel Leo en dan Eduard, Nico, Gerard, Eduard. Als u de challenge opzoekt op Facebook, dan kunt u daar eh, verzoekjes doen. Vinden we leuk. Cast Your Fate to the Wind, zo heet het nummer. Waar we mee begonnen. Een instrumentaaltje dit keer, luisteraars. En eh, we gaan snel van start met een, uh, een vocaal werkje. En het gaat er allemaal over, eh, over het weer van morgen eigenlijk. Want de sun ain't gonna die morgen helaas. Oh. Morgen, ja. <laughs> Is niet anders, Ono. En weet je nou wie dit zijn? Ja, maar ik kan er niet zo opkomen. <laughs> De Walker Brothers. De Walker Brothers, ja. dat eh, geldt slechts voor een paar dagen. Dat we een beetje regen krijgen en wat bewolking. Eh, het wordt al heel snel weer droog, heb ik begrepen. En dan volgende week, dan gaan we gewoon eh, het begin van een goede zomer beleven. Want dan komen er niets anders als mooie dagen. Dus dan sturen we die wolkenbrothers gewoon naar huis met de Sun en Gonna Shine Anymore. Oh no, ja. het eerste nummer van jou. Ik, ja, ja, ik zei al, van, ik had ook wel wat Franse nummers meegenomen. En het volgende nummer is ook een Frans nummer. Oui. Ja, oui, Oui, Maar <laughs> oh, oh, eh, ik moet wel <laughs> zeggen dat eh, het is eh, geen Franse zangeres. Het is een Belgische zangeres. Allee. En <laughs> je bent ook wel van alle ja, talen voorzien. Hè? Ja, ik, ik ja, ja. praat aardig over de grens. Ja, ja je lult een aardig woordje over de grens. ja. Eh, het is eh, een, eh, Belgische zangeres, dus ze, heet, ze, noemt zichzelf Axel Red, maar het is een pseudoniem van Fabienne de Mal. Ja. En ehm, dit nummer is uitgebracht in 2013 en ik vond het een mooi nummer om nu mee te nemen en om voor de luisteraars te draaien. Nou. Dus hier, Axel Red met Rouge Ardent. je danse dans son temps. Dans ma robe bleue à franges, les raies encore ton nom. Est-ce bien étrange? Je passe cas devant chez Jean. Mais je n'ose pas entrer. Nos amis y sont, je les entends. Il y a trop de cœurs gravés. je t'écart. Tu as Nou, ik ben helemaal blij met mijn nummer. Ja, nou, gelukkig, gelukkig. Hij speciaal voor mij meegenomen zeker dan. Jazeker. Ja, dat dacht ik al. <laughs> Nee, ik, ik had wel van Franse muziek. En dan zo'n eh, sensuele stem erachter. Hè? Ja, ja, ja. ja. Française. Nee, geen Française. Een Belgische. Nou ja, maar het, <laughs> klinkt behoorlijk Frans. Ja, het klinkt eh, behoorlijk Frans. Hé, hey, we gaan eventjes eh, de nachten beleven dat je jouw geliefde zo mist.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 <laughs> ja. zo is het <laughs> ja, Cliff Richard, maar wel een heel mooi nummer, toch? Ja, zeker. Uh, we gaan eh, naar Amerika. Dat doen we niet letterlijk. We gaan naar de groep Amerika. En dan doen we met All My Life. Prachtig nummer. All my life. Without a doubt I give you all my life. Now and forever till the day I die. You and I will share. All the things this changing world can offer. So I sing. I'd be happy just to stay this way, spend each day with you. time. But then I chose to lay it on the line I put the past away, put the past away. ben daar fan van hoor, Amerika. Fantastische groep. En Onno die merkte dus zojuist al eh, terecht op de Horse With No Name. Ja. Eh, had jij er alweer eentje eh, voor ons uh, stand-by? Of, Nee, nog niet stand-by. Nee, want ik was jij aan het opzoeken. Maar ja. nou, dan gaan, we, dan gaan we eventjes naar een teenage opera. En het, de exacte titel is dan die excerpt from a teenage opera. En hebben we het natuurlijk over Jack de, de hè? Grocer Jack, die wordt bezongen. Of die wordt toegezongen door, eh, door een aantal kindjes. Eh, ik weet niet hoe de zanger heet eigenlijk. Dat staat er niet bij ook.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 Prachtig. Oh, dat kan me niet meer herinneren. Ja, I have a dream. Ja, ja, natuurlijk, dat nummer ken ik wel. Ja, echt, heel... Uiteraard, maar ik kan er niet... Uh, ja, echt een heel kinderkoor bij, ja, zeker. Ja. Oh, hey, luister. Ja, ja en Huiver. Ja, en Huiver. Ja, dat ga jij eh, doen. Ik, ik eh, ben met, met, met, spanning zit ik nou wachten. wachten, maar ik nu weer <laughs> uit de koffer ga toveren. Zo is het. <laughs> Ah, ik heb een eh, nummer eh, meegenomen van een eh, Amerikaanse zanger. Mm -hmm. hij is inmiddels al, heeft hij ons verlaten. Sinds 2011. Hij is 60 jaar geworden. Niet oud. En, nee, niet oud. Hij had diverse hits. Zoals, even kijken, Thank You For Being A Friend. Ja. Die ook uit 1978. Ja. En die is later, het nummer is later door Cynthia Free titelsong geworden voor de Golden Girls. Mm -hmm. je dus die serie? Ja, die drie die, eh, die, die, die ja, vrouwen. Ja. Altijd lachen en dergelijke. Ja, maar goed, hij had ook nog een ander nummer. En eh, dat heb ik meegenomen. En dat is nummer Never Let Her Slip Away. Oh, sorry. Wat gebeurt er, wat gebeurt er? <laughs> Daar is hij. Oké, daar komt hij. <laughs> I really I'm hoping Never let it slip away. Ik ga eventjes eh, iets voor mijn uh, liefje in Bloemendaal draaien. Want dat moet je ook niet uh, weg laten slippen, zeg maar. Ah. En, <laughs> en dat doe ik dan met een nummer van Elvis Presley. Voor, van, voor jou speciaal, Crying in a Chapel. En ga nou niet in de kerk zitten huilen, want dat is helemaal niet de bedoeling natuurlijk van het nummer. You saw me crying in the chapel. I shed were tears of joy. I know the meaning of contentment. Now I'm happy with the Lord. Just a plain and simple child. Where pray the Lord that I'll grow strong as I live from day to day. I've searched, I've searched, I've searched, I've searched but I couldn't find no way. happy end the chapel where people are of one accord. One accord. Yes, we gather in the chapel just to sing and praise the Lord. search, and you'll search, but you'll never find no way on earth to gain peace of mind. Take your troubles to the chapel. Get down on your Knees and pray. Then your burden find the way. And you'll surely find the way. Speciaal voor Yvonne was dat eh, Crying in the Chapel van Elvis Presley. En dan ben ik alweer eh, razend nieuwsgierig luisteraars... wat onze Orno weer meegenomen heeft. Want hij heeft een hele archief, heel, oud. ja, ik heb een heel archief natuurlijk in de, heb je meegenomen. En ehm, nee, ik heb net eventjes gewoon een even nummer uitgezocht. Niet eh, wat ik eigenlijk al op mijn lijstje had staan. Ja. Maar ik denk, ik doe er eens even wat Nederlandstalig doorheen. Ja. En eh, nou ja, we hebben het toch allemaal al een beetje. Dat je als zoon denkt van... Eh, God, pa, begin steeds meer op je te lijken.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 Zo heb ik het begrepen. En het is een oudje, je kent hem, eh, je kent hem al, want het is een eh, hele grote hit geweest. van 10cc. Nou, dan heb ik het natuurlijk over I'm Not In Love. love. De eh, Was het eind jaren 70 of zo? Ja, ongeveer. Ja. Dacht ik ja. I'm not in love. Nou, ik weet niet of het bij jou is of nou. Ik, ik ben nou ja, en dagelijks. <laughs> Da hey, eh, Chris Berry. Ik, eh, ik, ik, wilde, ik eerst zeggen Dave, Berry. Ja, ja, nee, nee, nee. nee, nee. Dus nou ja, goed. Dave Berry was wel een Nederlander. Is dat zo? Toch? geloof het wel, ja. Ik dacht dat Nederlander was, hoor. Dus die man eh, met die handjes, die met die handjes ja, ja, achter dat gordijn vandaan kwam. Nou ja, goed, in ieder geval eh, Chris Berry is ook een, eh, tenminste, een Nederlandse. Het is een Curaçaose zanger, zangeres, songwriter. En het is de artiestennaam van Christel de Haak. Ze is op Curaçao geboren in 1982. Dat was niet in de Haak. ja, dat weet ik niet. Maar ja, in ieder geval... <laughs> Ehm, eh, toch wel eh, sommige mensen zullen me misschien kennen. Want als ik nou hier haar eh, op Wikipedia kijk. Ze is in 2011 werd ze door Radio 6 uitgeroepen tot het eerste Soul en Jazz talent. Ja. Dat jaar stond ze ook op het Sea Jazz Festival. Mhm. In 2012 won ze een Radio 6 Talent Award. In 2012 verscheen ook haar succesvolle debuutroman Marbles. Meest ja. door Nederland toerde en in shows in Londen en Berlijn in deed. Dus ja, dat denk ik van dat moet er wel een zijn, eh, ja. ja. Ja, en ze heeft ook eh, gespeeld... Eh, ze deed, ze later een duo. En met Chris Soper en Jesse Singer. Het duo werkte dus eerder samen met John Legend. Roots en Chef Special. Nou ja, goed. Dan, uh, Namen nou, die we vandaag ook voorbij horen komen. Dat dacht ik ook. Ja. <laughs> Oké. Nou, nou, dan komt ze. Chris Berry met Flower Empty Tree. beetje jazzy eigenlijk. Ja, jazzy. Nou, dat zei ik dus al. Eh, ja. Eh, hey, maar dat is een stomme fout van mij, zeg. Dat ik dat dacht Dave Barry een Nederlander was. ergens zit iets... Het is hij is geboren in Sheffield. Oh, eh, <laughs> Maar er staat mij iets van bij. Dat er, you got this Ja, ja, oké. maar even terug wat, wat, ik dacht. Er is in Nederland ook iets... In die, het is hè, trouwens, Dave Barry. Mhm. dus, maar dat er ook een Nederlandse zanger oudere zanger ook... Eh, nou, misschien dat ik er ooit nog eens een keer eh, op kom. Maar goed, eh, foutje van mij. We gaan naar iets heel anders toe. Een instrumentaaltje. En dat komt omdat ik vorige week vrijdag was ik natuurlijk te gast bij Jan de Hond en zijn band. Zijn nieuwe maskers. En <clears throat> hij is begonnen met een hele nieuwe samenstelling van de maskers. Want hij mocht dat van Bob Bauer mocht hij dat niet meer onder de bestaande naam ZZ en de maskers mag hij dat, eh, die Bob Bauer, ja, die... Eh, ja, wat ik begrepen heb, die, die zit nogal op geld en zo. En die, eh, die wil die naam niet afstaan en zo. Nou ja, ze, hebben nog, ze zijn zelfs nog een rechtszaak begonnen daarover. Dus- maar goed, in ieder geval is het allemaal niet goed afgelopen. En, maar uh, Jan de Hond, een verschrikkelijk aardige man trouwens... die gaat toch weer beginnen met, de, met, zijn, eh, met zijn maskers. Het idee wat hij heeft over de band, zoals die zou moeten klinken. Ik heb hem, eh, vorige week vrijdag was ik op de repetitieavond van die mannen... en heb ik ja, die repetitie helemaal bijgewoond. een hele leuke avond gehad. En natuurlijk kwam ook dit nummer voorbij. nummers zoals Dracula en, en eh, Ik heb genoeg hmm. van jou. Niet zo persoonlijk bedoeld door Orno. Nee. <laughs> Had jij alweer uh, iets paraat? Of zeg je van eh, draai maar even door daar? Draai maar even door daar. <laughs> nou, dat is goed. Ik heb een, uh, een oudje van meneer Bennett. Ken je meneer Bennett? Bennett? Ja, meneer Bennett. Tony? Zij, als, hij, als hij vroeger als je hem tegenkwam, dan zei hij altijd ik ben het. Oh, <laughs> Tony Bennett. Nee, Rudy Bennett. Oh, Rudy, oh nee. Ken je die niet? Nee. Nou, dit nummer kan je vast wel, joh. Bennett. En, en de band heette The Motions. Zeg je, zeg ja, ja, tuurlijk. Maar jij die noemde die, die, naam. Ja, Bennett. Ik zei nog, ik ben het. Ja, ja. Daar hadden we het niet <laughs> over. oké. Vertel. Tikkie, jij bent het. <laughs> Ja. Jij bent Nee, nee, ik, ik, geloof dat dit nummer, eh, er zat me zoiets van bij... dat het nummer is eh, gebruikt in een Nederlandse speelfilm nog. Zoeken naar Eileen. Oh, dat zou wel goed kunnen. Wacht, ik het niet vergeten. Ik ga het even hm. eventjes opzoeken. Ja. Maar had je nog, eh, had je nog repertoire? Ja, ik had nog repertoire. Ik had een eh, nummer eh, klaargezet van Christina Perry. Nou, dat a Thousand Dreams. Ja. A thousand, a thousand Years, sorry. A Thousand Years. Thousand Years. Nou, dat wordt dan het laatste nummer voor, de, voor, de, voor het nieuws alweer.